René van Brakel met het NOS-journaal. In het noorden van Afghanistan zijn ruim 150 mensen door noodweer om het leven gekomen. Hevige regenval heeft de afgelopen dagen geleid tot overstromingen in het land. Een gouverneur in het noorden van het land zegt dat duizenden mensen tijdelijk in tenten wonen... omdat hun huizen door het water zijn verzwolgen. Ook zijn wegen onbegaanbaar. Ruim 40.000 mensen zijn getroffen door het noodweer. Burgemeester Rob Ford van Toronto gaat afkicken. Hij neemt verlof en gaat hulp zoeken voor zijn verslaving. Hij is weer in opspraak geraakt door nieuwe opnames waarop te zien zou zijn hoe hij toch weer drugs gebruikt en waarin hij dronken scheldt op zijn vrouw en een politieke tegenstander. Eerder moest hij al toegeven dat hij crack heeft gerookt en dook er een filmpje op waarin hij dronken was. De omstreden burgemeester is in oktober herkiesbaar, maar gaat nu afkicken, zegt zijn advocaat. Het vliegverkeer in Londen en Los Angeles heeft last gehad van computerproblemen. Op de luchthaven van L.A. mochten anderhalf uur lang geen vliegtuigen vertrekken. Het luchtruim boven de stad werd nagenoeg leeggemaakt. Veel toestellen weken uit naar andere luchthavens. Wat precies het probleem was, is niet bekendgemaakt. In Groot-Brittannië konden paspoortgegevens niet worden gescand. Dat moest handmatig gebeuren. En dat leidde op de vliegvelden in Londen en Birmingham tot lange rijen passagiers en vertraagde vluchten. De commissie die gaat over de toekomst van de Kuip in Rotterdam adviseert om het stadion door bouwbedrijf BAM te laten renoveren. Dat meldde RTV Rijnmond en het AD. BAM en stichting Rette Kuip waren de enige overgebleven partijen voor het project. In het plan van BAM krijgt het nieuwe stadion 70.000 plaatsen en komt er geen derde ring, zoals Rette Kuip wil. BAM zou in 2015 willen beginnen met de klus die drie jaar moet duren. Het weer veel wolkenvelden en kans op mist. Het is een graad voor 8. In de ochtend breekt in het noorden en zuiden de zon door, maar er kan ook nog een bui vallen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad files op de A8 Zaandam-Amsterdam voor het Koenplein 4 kilometer. En aansluitend op de A10 voor de Koentunnel nog eens 2 kilometer richting Den Haag.